een goede gitaar gewoon van de trap af gooien ja? Dat doe je toch niet? Althans, volgens John Hyatt doe je dat niet. Deze dame is afkomstig uit het hoge noorden van Europa. Noorwegen om precies te zijn. Silje Nijgaard. Be still, my heart. My heart is not lonely or broken. It's not of ice or of gold. nor has my heart ever spoken to me when a love has grown cold. I felt not the faintest flutter when you brushed my cheek as you passed, nor will I wish.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 Dat meldt het Internationale Rode Kruis. In onder meer IJsland, Hongarije, Spanje en Italië moet de overheid voor voedselhulp zorgen. In Spanje is het Rode Kruis met geld van de Europese Unie bezig met een voedselprogramma bedoeld voor 500.000 burgers die voorheen geen hulp nodig hadden. Volgens het Rode Kruis treft de economische crisis vooral de middenklasse. Veel mensen hebben moeite hun hypotheek te betalen en zitten ook met andere leningen uit de tijd dat het nog makkelijk was kredieten te krijgen. Het Rode Kruis roept Europese regeringen op om bij hun beleid meer rekening te houden met de sociale gevolgen van de recessie. De meeste scholieren uit Nijmegen die betrokken waren bij het busongeluk in Spanje komen morgen terug naar Nederland. De anderen komen dinsdag, zegt de alarmcentrale SOS International. De ruim 30 scholieren en docenten van het Canisius College waren op studiereis naar Barcelona. Een touringcar vloog vanochtend vroeg uit de bocht en kantelde. De chauffeur zegt dat hij plotseling ergens voor moest uitwijken. Een leerling van 15 kwam om het leven. 17 mensen moesten naar het ziekenhuis. Morgenochtend is op de school in Nijmegen een bijeenkomst voor leerlingen en ouders en medewerkers. Europese astronomen hebben 32 nieuwe planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt. De ontdekkingen zijn gedaan met een nieuw instrument. De planeten variëren in grootte van vijf keer de aarde tot zeker 10 keer de massa van Jupiter. De ontdekking is belangrijk voor astronomen omdat eruit af te leiden is dat er veel planeten in de melkweg zijn die op de aarde lijken.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 Live. Ja, live de studio aan het Gasthuisplein. En Daan is er weer. Yes, ja, yes, ja, ja, yes, yes, yes, yes, Dag Daan. Dag. Lekker vakantie gehad. Ja, heerlijk. Ja, je bent ook vies bruin geworden. Gert van Demmen. <laughs> een, beetje, een beetje misselijk van. Oké. Goed, uh, een, eh, een, van de mooiste nummers eh, in mijn ogen die uh, ooit geschreven is. Dust in the Wind. Een, hit van het album Point of No Return. En dan een no gespeeld als K-N-O-W Return uit 1977 van de band Kansas. Heel lekker rustig. Ja, ja. Oh ja, lekker man. Lekker man, vet man. Fit man. <laughs> nou, we gaan nog een, naar zo'n heel mooi nummer toe. Uh, en ik wil nog even wel zeggen dat we vanavond eh, ehm, eigenlijk alleen maar ballads gaan draaien. Uh, rock ballads en, en andere ballads uit de pophistorie. En het volgende nummer dat wij voor u gaan draaien, dat is van Don McLean. Ja, en die misschien wel het meest bekend geworden eh, door zijn nummer American Pie.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 Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen for they could not love you.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 Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. apart nummer, hè? Ja, heerlijk. Rustig. Het is, eh, het is eh, eh, ja, op een andere manier bekend. Dit is het origineel uit de 60 jaren. Een van de grootste hits van de Moody Blues. En een Britse band die nog meer hits had als Tuesday Afternoon, Ride My Seesaw. En later in de 70 jaren Question, I'm Just a Singer in a Rock Roll Band. En ook in de 80 jaren hebben ze nog hits gescoord als I Know You're Out There Somewhere en Your Wildest Dreams. Zo. Dus een, eh, echt een veelzijdig, eh, veelzijdige groep. Een andere ballad dat eh, bij de meeste mensen heel prettig in het gehoor ligt... is Scarborough Fair van Simon Carfunkel uit 1968. Are you going to Scarborough? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a kind of red shirt the deep forest green. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Sweet asparagus and snow crested brown. Without no seam or lights and there grows the child of a mountain. She'll be a true love of mine. she strands and polishes a fan, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet, but sweet sage, rosemary, and joe. House of the Rising Sun. In een versie uh, van uh, The Animals 1964. Maar het is al een heel oud nummer. Het werd eerder uitgebracht door Joan Baez in 1960, Nina Simone in 1961 en Bob Dylan in 62. En het was uh, eerder nog in 1928 al opgenomen door Texas Alexander in een blues versie. En als folk blues door Woody Guthrie in 1940. En eh, eh, een deel van de tekst die gaan terug tot de 18e eeuw. En, ja, en de melodie, ze zijn afgeleid van de 18e of zelfs 17e eeuws Engels volknummer. Het is eh, waarschijnlijk honderden keer gecoverd. En de bekendste versie, het brein achter deze bekendste versie is uh, volkszanger Dave van Ronk. Dave van Ronk, whatever. En Bob Dylan koffende het nummer van hem en nam het op in 1962. En daardoor kon Van Ronk het niet meer spelen. En daarna namen het Animals het op. En dan kon Dylan het niet meer spelen. Enfin, er is, er eh, moet je maar eens opzoeken op eh, Google eh, House of the Rising Sun. Ontzettend veel over dit nummer gedaan. En het schijnt zelfs zo te zijn dat het nummer gaat over iemand die zijn, zijn of haar leven vergroot in een gebouw van die naam. En dat is dan hoogstwaarschijnlijk een gevangenis of een bordeel. Zo, oké. Eh, de term Rising Sun wordt vaker gebruikt in traditionele Amerikaanse Engelse volkliederen en was tersluikse een verwijzing naar bordelen. In sommige versies van het nummer is Hopers een man en een andere een vrouw. Kijk u meer op, eh, op eh, Wikipedia. Wikipedia.nl En daar staat ontzettend veel over dit nummer. En dat is ontzettend interessant, denk ik. Donovan. Ja. Phillips. Leach beter bekend onder de, de naam Donovan, eh, was een eh, Schotse eh, singer-songwriter die een heel mooi nummer heeft geschreven in 1968 van zijn album Hurdy-Gurdy Man. En een hit daarvan was Jennifer Juniper. En dat was gedeeltelijk dan een Franse tekst aan verbonden. Luistert u maar naar Jennifer Juniper. Roger Do and Jennifer, my love. Jennifer, Juniper, right? came along and I had to somehow try and tell you Jennifer, Juniper, hair of golden flags Jennifer, Juniper, longs for watching she Do you like her? Yes, I do, sir Would you love her? Yes, I would, Jennifer, my love. Jennifer Jennifer Chicago Transit Authority, zo heette ze oorspronkelijk. En ze zijn eigenlijk eh, beter bekend geworden onder de naam eh, Chicago. En dat had te maken met het feit dat eh, de eerste, het eerste album dat ze opnamen... en dat heette Chicago Transit Authority... door het oorspronkelijke Chicago Transit Authority... en dat was mhm. dan het openbaar vervoer in Chicago... Ehm, eh, niet geaccepteerd werd. En daardoor werd de naam van de band ingekort tot simpel Chicago. <clears throat> Pardon. En daarna heeft men nog 31 albums opgenomen. En allemaal onder, nummer, onder nummer Chicago. Mhm. En dan eh, het volgende nummer uit eh, de Romeinse cijfers. Dus als je oh. hebt het over Chicago 11, dan heb je X, Y, weet je wel, X1 enzovoort. 32 eh, stuks totaal. En eh, hun eh, grootste hit was dan If You Leave Me Now. En dat is een nummer uit, dan moet ik het eventjes gauw opsnorren, 1976. 76, ja. Tenminste, oh, hé, hey, dan mag ik hem eigenlijk niet draaien. Ah ja. Nou, voor een keertje dan. Voor een keer. Goed, oké. Okay. volgende keer als je het nog een keer doet, krijg je billenkoek. Oh, oh ja. Maar ik heb hier staan, Chicago, You lief me nou, 1974. heel raar. Heel raar. Goed, ja, waar gaan, we nu luisteren? Ja, we gaan naar eh, Boston. Eh, eh, niet de stad Boston, was me waar. Maar de Amerikaanse rockband Boston. En die hebben hun grootste hits in de jaren 70 en 80 gevierd. Wij hebben voor u uitgezocht More Than Feeling uit 1975. music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she. Dus waren dat, Daan. Ja, lekker hoor. En, eh, Amerikaans moet je mij horen. Dus, <laughs> nou, maar goed dat ze niet kunnen verstaan wat ik zeg. zeg. Want het is natuurlijk een Britse... Eh, eh, groep uit de jaren zestig die, ja, men zegt dat zij vernoemd zijn naar Buddy Holly. Vandaar de hollies. Maar ook anderen zeggen weer dat zij vernoemd zijn naar de kerstversieringen in een bepaalde club. De Club de Oasis, waar zij in 1962 in december hun eerste optreden gaven. Ze hadden nog geen naam. En, en eh, na aanleiding van de kerstversiering in de kleedkamer, mhm. waar eh, veel hulst hing. En dat is, schijnt in het Engels holly te zijn. Hebben ze zich de Hollies genoemd. Nou ja, wat er van waar is, zal me eigenlijk een beetje worst zijn. Ze hebben gewoon ontzettend lekkere muziek gemaakt. Uh, voornamelijk het meerstemmige, harmonieuze zang. En eh, ze werden daarin eh, geïnspireerd door de Everly Brothers. 10cc, jawel. In 1972 ook weer een Britse rockgroep opgevormd. uit Eric Stewart, Lol Cream, Graham Goldman en Kevin Godley. En zij hebben ook een heel mooi, eh, mooie ballad geschreven uit 1975, eh, I'm Not In Love. just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it. Child in Time. Een van de bekendste eh, ballads uit de, de hard rock, progressieve, progressieve rock eh, hoek. En natuurlijk is dat van eh, Deep Purple. Het is afkomstig van het album Deep Purple Rock uit 1970. Mhm. En het heeft altijd heel hoog gescoord in allerlei hitlijsten. Maar Daan, het zit er ja. weer bijna op. Bijna. We gaan in ieder geval... Denk nog twee Sowieso dit volgende nummer gaan we draaien. Ja. En dan kijken we daarna wel wat er gebeurt. En het volgende nummer is eh, van Rod Stewart, Maggie May uit 1973. Ja, eh, het, mijn foutje, denk ik. Want het is natuurlijk Nazareth Lovers 1974. Eh,